Rashid Finch met het NOS-journaal. EU-commissaris John Dalli van Gezondheid en Consumentenbeleid is opgestapt. Er loopt een fraudeonderzoek naar de Maltese. Een zakenman uit Malta zou zijn contact met Dalli hebben misbruikt... om financieel voordeel af te dwingen bij een Zweeds bedrijf... in ruil voor invloed op een toekomstig wetsvoorstel over tabaksproductie. Het Europese antifraudebureau zegt dat er geen hard bewijs is... dat Dalli betrokken was bij de fraude... Maar volgens het bureau wist hij er wel vanaf. Dali ontkent elke betrokkenheid. De inval in het clubhuis van Satudara in Twente vanochtend had te maken met een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt. Daarbij zijn volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk leden van de motorclub betrokken. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, diefstal van stroom en het witwassen van misdaadgeld. Een kleine meerderheid van de landelijke bestuurders wil dat een politieke partij pas in de Tweede Kamer kan komen als die minstens 5% van de stemmen heeft gehaald. Dat blijkt uit een onderzoek van overheidinnederland.nl. Die deed het onderzoek enkele dagen na de Tweede Kamerverkiezingen... onder bestuurders van onder andere gemeenten, provincies, kamers en het Europees Parlement. Uit het onderzoek blijkt verder dat 23% van de GroenLinks-achterban Jolande Sap niet zag zitten. Bij de PvdA, VVD, de Partij voor de Dieren en 50PLUS... geeft niemand een negatief oordeel over hun lijsttrekker. De kunsthal in Rotterdam gaat morgen weer open voor publiek. Dat zei de directeur van de kunsthal op een persconferentie... over de roof van zeven belangrijke schilderijen vanochtend. Volgens haar is de roof als een bom ingeslagen in de museumwereld... en krijgt de kunsthal veel reacties. Werken van onder andere Picasso, Matisse, Monet en Gauguin werden vanochtend gestolen. Dan het weer. Vanavond overal droog en minder wind. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het is morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOE. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A10, de ring van Amsterdam, voor de Continental 2 kilometer. En tussen de Rij en Amstel Business Park nog 2. Op de ring van Rotterdam ook nog korte files.